Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Londen is het na drie dagen plunderingen en brandstichtingen relatief rustig. Veel winkels zijn vroeg gesloten en 16.000 agenten zijn in de Britse hoofdstad op de been om te voorkomen dat er rellen uitbreken. Uit andere steden in Engeland komen wel berichten van incidenten, zij het op kleinere schaal dan de afgelopen dagen in Londen. In Manchester werd flink geplunderd, daar zijn minstens 15 mensen opgepakt. In Nottingham werden relschoppers gearresteerd nadat een politiebureau in brand was gestoken. En ook in Birmingham en Wolverhampton zijn tientallen mensen bij ongeregeldheden opgepakt. Op internet heeft Scotland Yard de eerste foto's gepubliceerd van relschoppers. De recherche gaat zoveel mogelijk van deze foto's online zetten om de daders te achterhalen. In Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden enkele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld hebben weggesluist. Het geld was bedoeld voor het trainen van werknemers in de toeristische sector, maar de verdachten zouden het geld in eigen zak hebben gestoken. Met de arrestatie van de nummer 2 van het ministerie van Toerisme hebben sinds het aantreden van president Rousseff in januari drie prominente politici het veld moeten ruimen. Eerder vertrok een topambtenaar van Rousseff en de minister van Transport. Ook zij worden beschuldigd van corruptie. In het ziekenhuis in Rotterdam zijn sinds vorige week negen nieuwe besmettingen met de multiresistente bacterie aan het licht gekomen. In totaal zijn nu 88 patiënten besmet. Het ziekenhuis kant al maanden met de uitbraak van de bacterie. 28 besmette patiënten zijn overleden, maar niet duidelijk is of de bacterie daarvan de oorzaak was. PVV GroenLinks en SP vinden dat de opgestapte directeur van het Maastad ziekenhuis een gouden handdruk moet inleveren. De drie partijen vinden het schandalig en bizar dat directeur Smits bijna 236.000 euro meekrijgt. Ook al is dat wel zo afgesproken in zijn contract. Het weer vannacht alleen in de noordelijke helft nog kans op een bui. Ook overdag vooral in het noorden kans op buien.